1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De gemeente Waterland gaat waarschuwingsborden voor vogelgriep neerzetten... op plekken in de buurt van Marken. In Waterland zijn dode wilde watervogels ontdekt... die volgens de gemeente vermoedelijk zijn besmet met het vogelgriepvirus H5N8. Sinds gisteren geldt in heel Nederland voor pluimveebedrijven een ophokplicht. De energierekening gaat volgend jaar voor het eerst in drie jaar weer omhoog. Een gemiddeld huishouden met een variabel energiecontract is volgend jaar 20 euro per jaar duurder uit. Een tientje meer voor zowel stroom als gas. Dat heeft vergelijkingswebsite Pricewise uitgerekend. De hogere prijzen komen onder meer doordat de gaskraan in Groningen verder is teruggedraaid. Advocaat Knoops blijft Geert Wilders verdedigen in het minder Marokkanen-proces. Knoops wilde dat een van de rechters vervangen zou worden vanwege partijdigheid, maar dat wrakingsverzoek werd afgewezen. Na afloop was er sprake van dat Knoops de verdediging zou neerleggen, maar hij zegt nu dat hij toch doorgaat om een volwaardig hoger beroep veilig te stellen. In het proces rond de frontale treinbotsing van februari in Duitsland heeft de dienstdoende verkeersleider een bekentenis afgelegd. Hij schakelde een verkeerd sein in, sloeg op de verkeerde manier alarm en hij deed een spelletje op zijn telefoon. Bij het ongeluk bij Bad Aibling vielen 12 doden. De Turkse luchtmacht heeft grote moeite om de piloten te vervangen die na de mislukte staatsgreep werden ontslagen. Defensie heeft ontslagen piloten gevraagd zich weer aan te melden, maar die oproep heeft vrijwel niets opgeleverd. Bij de ontslaggolf werden ruim 350 piloten uit hun functie gezet. De beurzen lijken hersteld van de klappen die ze gisteren kregen na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. De Amsterdamse effectenbeurs opende 2,5% hoger. En ook de beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt staan in de plus. Het weer in het midden en zuiden nog buien. Verder droog en wat zon, maar later vanuit het westen uit weer wat buien.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 with my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the folk came here to do, do, do, do. Yeah, yeah, cause it goes on and on and on. Scrub is a guy that thinks he's fly and is also known as a buster.